Kees Groot met het NOS-journaal. In natuurgebied de Loonse en Drunense Duinen in Brabant woedt een grote brand. Volgens de gemeente Heusden staat een gebied van 100 bij 200 meter in brand. Het vuur breidt zich door de droogte snel uit. Brandweerkorpsen uit de hele omgeving zijn uitgerukt om het vuur te bestrijden. De Thaise voetballers die vorige week zijn gered uit een ondergelopen grot hebben een persconferentie gegeven. Een van de twaalf jongens zei dat ze in de grot alleen maar water dronken dat door het gesteente naar beneden druppelde. Gemiddeld vielen de jongens 4 kilo af tijdens hun twee weken in de grot. Inmiddels zijn ze in het ziekenhuis zo'n 3 kilo bijgekomen en mogen ze naar huis. De rechter grijpt stevig in bij energiebedrijf Eneco vanwege de bestuurlijke wanorde. President-commissaris Edo van den Assem wordt geschorst en er wordt een nieuwe voorzitter aangesteld en er komt een onderzoek naar het wanbeleid en de verstoorde verhoudingen. Google gaat in beroep tegen de miljardenboete van de Europese Commissie. Het bedrijf krijgt een boete van 4,3 miljard euro vanwege machtsmisbruik met zijn mobiele besturingssysteem Android. Dat is het belangrijkste besturingssysteem in de wereld. Binnen de EU heeft het een marktaandeel van zo'n 80 procent. Als de appwinkel van Google wordt geïnstalleerd, moeten bijvoorbeeld Google Chrome en de zoekmachine van Google als standaard worden ingesteld. De rechter heeft drie kopstukken van de Haarlemse afdeling van de Hells Angels vijf, zeven en negen jaar cel gegeven. De drie zijn volgens de rechter leiders van een organisatie die het plegen van strafbare feiten faciliteerde en stimuleerde. De straffen vallen lager uit dan de eis van de officier van justitie, omdat de rechtbank de mannen op sommige punten heeft vrijgesproken.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 words and the memories She woke up in the morning with the sun sunrise in her eyes. But all that she sees is darkness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 谁挂？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 I'll make you hot. internet. www.zfmzandvoort.nl ZFM Eat it up, my selector. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. like your little games, don't like your tilted state. but you just made me die. Don't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 en zomerhits.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 mash up my mind. You are figure decline, oh Lord. My baby is driving me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 you just made me